9 uur. Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De economie zit er na corona best goed uit. Het Centraal Planbureau heeft het vast uitgerekend... en zegt dat de permanente schade van de coronacrisis meevalt. Onze verslaggever Nick Wouters is even in de cijfers gedoken... Ik kwam nog meer positief nieuws tegen. Ja, nou, de werkloosheid. Daar werd toch wel voor gewaarschuwd dat we een enorme golf aan werklozen zouden gaan krijgen een jaar geleden. Nou, hier staat gewoon een daling in 2021 van de werkloosheid. Vanochtend kwam ook naar buiten dat we in april flink met geld hebben gesmeten. Mensen kochten vooral kleren, schoenen en auto's. Eind april gingen ook de terrassen weer open en kon je weer winkelen zonder afspraak. Het voetbalstadion in München krijgt geen verlichting in alle kleuren van de regenboog. De burgemeester wilde dat tijdens de EK-wedstrijd van Duitsland en Hongarije... als protest tegen de nieuwe Hongaarse anti-homo-wet. Maar voetbalbond UEFA heeft dat verboden, meldt de Duitse krant Bild... Alle stadions zouden volgens de regels moeten zijn voorzien van de kleuren van de UEFA en de deelnemende landen. Meerdere vrachtwagens hebben vanochtend een lekke band opgelopen op de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Het komt door een riegel op de brug waar de trucks overheen moeten rijden. Vorige maand ging het op die brug ook al mis. Toen stak er een scherpe bout uit het wegdek. Studentenraden zijn bang dat de universiteitsgebouwen straks uitpuilen van de studenten. Een recordaantal heeft zich aangemeld en die passen moeilijk met z'n allen in de huidige gebouwen. Kan het niet anders dan dat een deel van het onderwijs online blijft. Zeker niet ideaal vinden veel studenten. Universiteiten zoeken naar alternatieven. Zo heeft de UvA iets nogal hips neergezet. Dit is ons Hybrid Learning Theater. Een hybride onderwijsruimte waar een deel van de studenten in de stoelen zit. En op de grote schermen die je ziet een deel online aanwezig is. Kun je echt heel mooi ook met elkaar interacteren. Los van de propvolle Unie verwachten ook studentenverenigingen drukke tijden. Zij hebben veel meer aanmeldingen gekregen. Het weer af en toe zon vandaag, 16 tot 19 graden. Morgen verandert er weinig. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB. Goed nieuws over de afsluitdijk, want die is in beide richtingen weer helemaal begaanbaar bij de Stevinsluizen. De technische storing is namelijk opgelost, dus je hoeft niet meer om te rijden via Flevoland.